Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rond 9 uur vanochtend komen de leiders van de vier coalitiepartijen opnieuw bij elkaar... om te praten over de aanvullende asielmaatregelen die PVV-leider Wilders ingevoerd wil zien. Wat de PVV betreft is de uitkomst van het gesprek bepalend voor het voortbestaan van de coalitie. Gisteravond zeiden de leiders van VVD, BBB en NSC... dat het openbreken van het regeerprogramma wat hen betreft niet nodig is. Dat Wilders gewoon aan de slag kan met zijn plannen. Maar voor Wilders was dat niet genoeg. Hij wil nu een handtekening onder zijn 10 Bij een recyclingbedrijf in Oosterhout is vannacht brand uitgebroken. Op het terrein aan de noordkant van de stad staan balen geperst papier in brand. Daarbij komt veel rook vrij die richting het noorden trekt. Verbrande deeltjes dwarrelen neer in de omgeving van Maden, zegt de veiligheidsregio. Zuid-Korea kiest vandaag een nieuwe president. De verkiezingen volgen op de afzetting van president Yoon... die een half jaar geleden eenzijdig de noodtoestand uitriep... en daarmee een politieke crisis veroorzaakte. Zijn partij dreigt nu het presidentschap te verliezen. Waarschijnlijk wordt de winnaar van de verkiezingen in Zuid-Korea vanavond bekend. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een condoom van zo'n 200 jaar oud aangekocht. Het is gemaakt van een stuk blinde darm, vermoedelijk van een schaap. Bijzonder aan het condoom is dat er een tekening op is afgedrukt. Te zien is een ontblote non die haar benen spreidt... en die wijst naar drie geestelijken met erecties. Volgens het parool betaalde het Rijksmuseum 1000 euro voor het condoom. Het antieke voorbehoedsmiddel is vanaf vandaag te zien... in een nieuwe tentoonstelling over seks. Het weer, de dag begint zonnig. Later meer bewolking en aan het eind van de middag in het westen ligt de regen.